Van 9 uur. Jan van der Putten met het NOS. Alle nieuwe modellen een elektromotor. Het gaat niet alleen om volledig elektrische auto's, maar ook om hybrides. Volgens Volvo is elektrisch rijden minder slecht voor het milieu. De eerste volledig elektrische Volvo zal in China worden geproduceerd. Wijkverpleegkundigen slaan alarm over een tekort aan personeel deze zomer. Veel personeel gaat op vakantie en daardoor komt de zorg voor ouderen in gevaar, zegt de branchevereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. Eind vorig jaar was er al een tekort van duizend wijkverpleegkundigen. Sindsdien loopt het tekort snel op, omdat kwetsbare ouderen langer thuis blijven wonen. Daardoor staan vacatures langer open. De branchevereniging heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Daar wordt later over de wijkverpleging gepraat vandaag. Sigarettenautomaten in de horeca zijn met ingang van 2022 verboden. Twee jaar eerder, in 2020, mogen supermarkten hun tabakswaren niet meer in het zicht uitstallen. Tankstations, avondwinkels en kiosken krijgen nog iets langer de tijd. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. Van Rijn wil vooral voorkomen dat jongeren gaan roken. De VS veroordeelt de lancering van een intercontinentale raket door Noord-Korea. Het Amerikaanse leger dacht gisteren nog dat het ging om een middellange afstandsraket, maar bevestigt nu dat het een lange afstandsraket was. Die zou in theorie de Amerikaanse staat Alaska kunnen bereiken. Minister Tillerson van Buitenlandse Zaken roept op tot wereldwijde actie. In de gemeenteraad van Utrecht wordt geruzied over bitterballen. Vorige week werd een motie aangenomen van de Partij voor de Dieren... om de helft van het bittergarnituur op het stadhuis te laten bestaan uit vega-hapjes. Twee coalitiepartijen, GroenLinks en D66, stemden voor. Coalitiepartij VVD is fel tegen zo'n kwotum. Het weer, vanuit het zuiden steeds meer zon, in het noorden eerst misschien nog regen... en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Show.